Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politiebond AC Pluit van de gemeente Den Haag om volgende week zaterdag vijf demonstraties toe te staan. Er zijn ook al zes evenementen in Den Haag, waaronder een kermis en een voetbalwedstrijd. De politiebond is bang dat het allemaal te veel wordt. Burgemeester Van Aartsen heeft toestemming gegeven voor demonstraties van Pro Patria, de NVU, AFA, de Muslim Defense League en Geen Stijl. Drie van hen moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden, zoals op één bepaalde plek blijven. En geen van allen mag naar de Schilderswijk. RTL krijgt een miljoenennota niet vooraf ter inzage. De omroep had een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening, maar dat werd tijdens een kort geding in Utrecht afgewezen. Eerder probeerde de zender de stukken al te krijgen door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. Dat verzoek werd afgewezen omdat het volgens de grondwet niet mag. Openbaar vervoerbedrijven verdienen jaarlijks 16 miljoen euro aan reizigers die vergeten uit te checken. Dat staat in een onderzoeksrapport. Per jaar vergeten reizigers om ruim 7 miljoen keer bij het uitstappen de OV-chipkaart tegen de paal te houden. Ze betalen dan te veel voor hun reis. Je kunt dat geld terugvragen, maar ruim 90% doet dat niet. En dat levert de vervoersbedrijven dus 16 miljoen euro op. De veiligheidsagent uit Estland die vastzit in Rusland wordt beschuldigd van spionage, dat meldt zijn advocaat. De est werd vorige week aan de Russische grens opgepakt. Volgens Moskou was hij op Russisch grondgebied. Hij zou een vuurwapen, 5000 euro en opnameapparatuur bij zich hebben gehad. En ook had hij volgens Moskou documenten bij zich die bewijzen dat hij aan het spioneren was. De veiligheidsagent uit Estland kan maximaal 20 jaar cel krijgen. Het weer, het blijft droog, maar vannacht kans op mist. Morgen geregeld zon, maar in het westen ook wolkenvelden. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7 kilometer. En bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de ringweg. De A10 Noord richting eh, de A10 West tussen oost Werf en het knooppunt Koenplein is de weg afgesloten. Verkeer vanaf eh, de A1 dat onderweg is naar Zaanstad kan dus het beste via de Zeeburgertunnel de A10 Zuid rijden.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 internet. www.zfmzandvoort.nl Another day Staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things were clear No need to run make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you. they say. What doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love love's remains. Sometimes I tell my to make it through another day. FM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. worldwide to infinity.